12 uur. Dit is Ewout de Jong met het nos wapens in staat van paraatheid te brengen... aan het begin van de crisis rond Oekraïne en de Krim. Dat zegt de Russische president Poetin in een documentaire... die vanavond is uitgezonden op de Russische staatstelevisie. Poetin was bereid de wapens klaar te zetten... omdat Russen die op de Krim wonen volgens hem gevaar liepen... en kon ze niet aan hun lot overlaten. Het Oekraïnse schiereiland werd een jaar geleden ingenomen door Rusland. In Brazilië zijn meer dan een miljoen mensen de straat opgegaan... uit protest tegen de regering en tegen president Rousseff. De demonstranten willen dat Rousseff opstapt. Volgens de betogers moet ze hebben geweten van miljoenen fraude... bij het staatsoliebedrijf van Brazilië. Rousseff had hoge functies bij dat bedrijf voordat ze president werd. In Moskou heeft brand gewoed in het beroemde 16e-eeuwse Novodevitsche klooster. De vlammen sloegen uit de toren. Het klooster staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. En ook over de schade is nog niks bekend. Er zijn waarschijnlijk geen mensen gewond geraakt. Bij het klooster is een begraafplaats waar grote Russische kunstenaars liggen... als Tsjechov, Gogol en Prokofjev. Spullen die op internet zijn gekocht worden steeds vaker teruggestuurd. Webwinkels noemen geen cijfers, maar volgens een logistiek centrum krijgen sommige zaken 50% van de pakketjes retour. Het gaat vooral om kledingwinkels. Vorig jaar gaven Nederlanders in totaal bijna 14 miljard euro uit op internet, ruim 8% meer dan een jaar eerder. In de Eredivisie heeft Feyenoord zijn eerste uitzegen van het jaar te pakken. Tegen hekkensluiter FC Dordrecht werd het 2-1. PSV kwam iets dichter bij de landstitel door een 2-1 overwinning op FC Groningen. Ajax won met 4-1 van Heerenveen en Heracles won van ADO Den Haag. Daar werd het 3-1. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 2.